Vijf uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De afspraken over een verbod op gezichtsbedekkende kleding zijn helder... maar moeten in de praktijk beter worden toegepast. Minister Ollengren heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Sinds kort geldt er een verbod op het dragen van een niqab of burka... in het openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs en in overheidsgebouwen. Onlangs weigerde een buschauffeur verder te rijden... omdat een vrouw met een niqab weigerde uit te stappen. Daarmee ging hij een stap te ver. Hij had door moeten rijden om de andere passagiers niet te duperen. De architecten van bureau OMA spelen geen rol meer bij de renovatie van het Binnenhof. Staatssecretaris Knops heeft het contract met het bureau verbroken... en betaalt een afkoopsom van een kleine 3 miljoen euro. Kamerleden willen vooral een sobere en doelmatige renovatie. De plannen van de architecten zouden getuigen van grootheidswaan. Pieter Bruin, die in de jaren 90 de nieuwbouw van de Tweede Kamer ontwierp... gaat nu een nieuw plan maken voor de renovatie van dat deel van het Binnenhof. Het Openbaar Ministerie eist 25 jaar gevangenisstraf tegen Jawed S., de man die vorig jaar op het Centraal Station in Amsterdam twee Amerikaanse toeristen neerstak. Een jaar geleden nam de 20-jarige Afghaanse asielzoeker vanuit Duitsland de trein naar Amsterdam om wraak te nemen voor uitlatingen van PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed. Op Amsterdam Centraal liep hij een tijd rond en stak toen twee toeristen neer. Daarna werd hij overmeesterd. In de rechtbank toonde S geen berouw. In een woonwijk in Antwerpen is een zware explosie geweest. Drie woningen zijn volledig verwoest en veel andere panden in de omgeving zijn beschadigd. Burgemeester De Wever spreekt van een gasexplosie. Twee mensen zijn gewond uit het puin gehaald. De redding van een derde is nog bezig. Er zouden zich nog meer mensen onder het puin bevinden. De explosie was aan het begin van de middag in de Antwerpse wijk Wilrijk. Ramen en deuren zijn weggeblazen en garageduren en rolluiken zijn beschadigd. Het weer veel bewolking. Vanuit het westen breekt de zon ook wat vaker door. Het is 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag met een klein beetje zon. Het wordt nog 20 graden in het oosten. Vanuit het westen bewolking en regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging op de A4 richting Den Haag bij Hoogmade 7 kilometer en op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de ringweg 4 kilometer.